Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de aanslag van Girocco is een Nederlandse man omgekomen. Een Nederlandse vrouw en man zijn gewond geraakt van wie in elk geval de man er slecht aan toe is. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets naar buiten gebracht. Bij de aanslag vielen 15 doden, 5 Marokkanen, 6 mensen met een Frans paspoort en dus een Nederlander. Van drie andere buitenlanders die omkwamen is de nationaliteit nog niet bekend. Verder zijn er zo'n 20 gewonden. De bom ontplofte rond lunchtijd in Café Argana aan het centrale plein van Marrakesh dat populair is bij toeristen. Binnen het Syrische leger is oneenigheid ontstaan over het hardhandige optreden tegen demonstranten in de stad Dara. Die oneenigheid heeft geleid tot gevechten tussen Syrische legereenheden onderling, zeggen getuigen en leden van mensenrechtengroeperingen. Een legereenheid zou hebben geweigerd om nog op ongewapende betogers te schieten. volgens ooggetuigen in Dara probeerden de militairen burgers te beschermen en werden ze vervolgens zelf onder vuur genomen door een andere legereenheid. dat leidde tot een vuurgevecht. Er zouden al sinds maandag botsingen zijn tussen militairen. Gisteren zegden 200 leden van de baatpartij van president Assad hun lidmaatschap op. Uit protest tegen het harde optreden van het leger in Dara, waarbij honderden burgers zijn gedood. Bij de tornado's in het zuiden van de Verenigde Staten zijn zeker 269 doden gevallen. Sommige tornado's hadden een doorsnee van meer dan een kilometer. Het zwaarst getroffen is Alabama. Alleen al in die staat kwamen meer dan 180 mensen om. Een miljoen mensen zitten daar zonder stroom en de kerncentrale wordt gekoeld met een noodaggregaat. In verschillende staten is de noodtoestand uitgeroepen. President Obama heeft federale hulp toegezegd. Het weer, het is nu overwegend droog met vannacht minima rond 8 graden en plaatselijke mistbank.